Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De bestuurder van de hoogwerker, die begin vorig jaar een dodelijk treinongeluk veroorzaakte in Dalfsen... is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. Het OM had 240 uur geëist. De man van 23 uit Zwolle reed in zijn hoogwerker een spoorwegovergang over toen er een trein aankwam. Die kon niet meer remmen en ramde de hoogwerker. De trein ontspoorde en kwam in een weiland terecht. De treinmachinist overleefde de klap niet. Ook zes passagiers raakten gewond. Volgens de rechter heeft de bestuurder van de hoogwerker nalatig gehandeld... doordat hij niet van tevoren de dienstregeling had geraadpleegd. In Katwijk in Friesland zijn twee doden gevonden. De lichamen lagen in een woning. De politie gaat vooralsnog uit van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd in het kleine plaatsje in de buurt van Heerenveen is nog onduidelijk. In de omgeving liggen veel weilanden. De politie is bezig met onderzoek. Russische militairen hebben een brug over de Eufraat gebouwd bij de Syrische stad Dar el-Zor. De brug maakt het voor het Syrische leger makkelijker om te strijden tegen IS. Die terreurgroep heeft de woestijnstad in het oosten van Syrië nog altijd deels in handen. Volgens de Russische tv werd de brug binnen twee dagen gebouwd... terwijl de Russen onder vuur lagen van IS-strijders. Via de brug kunnen onder meer hulpgoederen de stad binnen. Het is iets goedkoper geworden om bij een verbouwing een container voor de stoep te zetten. De leges zijn de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 10% gedaald, blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Dat deed navraag bij 40 gemeenten. Maar een aantal gemeenten zijn de kosten juist hard gestegen. In Nijmegen ben je het meest kwijt voor het plaatsen van een container of Dixie-toilet. Daar kost het bijna 470 euro voor zes weken. Dat is een stijging van een kwart.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 Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. alegría y cosa buena. a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena.